12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Duitse bondskanselier Merkel wil dat er zo snel mogelijk opheldering komt... over de mogelijke vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny. Dat zei ze op een gezamenlijke persconferentie met de Franse president Macron. Navalny ligt nog altijd in coma in een ziekenhuis in Omsk... nadat hij in het vliegtuig naar Moskou onwel was geworden. Volgens de woordvoerder was er gif in zijn thee gedaan... Navalny werd een jaar geleden, toen hij in de gevangenis zat, waarschijnlijk ook al vergiftigd. Brabantse ziekenhuizen krijgen er bijna 100 intensive care bedden bij, meldt Omroep Brabant. Daarmee moet de provincie beter bestand zijn tegen een eventuele tweede coronagolf. De bedden komen te staan in alle ziekenhuizen in Brabant. Ook is er extra beademingsapparatuur besteld. Volgens de ziekenhuizen is er nog wel een tekort aan IC-verpleegkundigen. In Den Haag heeft de politie acht mensen opgepakt... bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie ontstond bij de Tweede Kamer, rond het Binnenhof... en op het plein een grimmige sfeer. De politie greep in toen agenten werden belaagd... en meerdere demonstranten zich provocerend en agressief gedroegen richting agenten. Eén agent raakte gewond. Ook in Den Haag, maar dan in de Schilderswijk... is vanavond geprotesteerd tegen de rellen die daar vorige week uitbraken. Naar schatting 50 mensen liepen mee. Relschoppers blijf af van mijn Schilderswijk, stond er op een spandoek. De Schilderswijk kwam dagen achtereen negatief in het nieuws door de rellen. Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat de wijk veel meer is dan wat de mensen op televisie zien. Al dus een van de deelnemers. Het weer nog, er kan lokaal nog een forse onweersbui ontstaan... mogelijk met hagel en zware windstoten. Vannacht blijft het droog, de temperatuur ligt hoog rond de 20 graden. Morgen in het oosten van het land buien, soms met onweer. In het westen is het zonnig en de zon is later in het hele land te zien. Morgen wordt het 24 tot 28 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Come eh, Back Down to Georgia, kan ik beter zeggen. Uh, hebben nog dik een uur te goed hier bij de National Radio Show... met Bluegrass, Country, Americana en Folk. Je hebben nog twee nummers op het Spotlight album, de National Spiegelplaat. De maandartiest komt voorbij en natuurlijk ook de digitale brievenbus. En daar gaan we nu naartoe. Dat doen we met de Red Dirt Texas zanger Rich O'Toole. Hij bracht in 2007 zijn debuutalbum uit... en in 2013 richtte hij zijn eigen platenlabel op. Hij bracht dit jaar het album New York uit, waar dit nummer op staat. Dit is Peter en Paul. Gotta rob Peter... PayPal. Paul, I'm too broke to hang out with y'all. This old crazy world, it's got me down. lost their minds We're Trying to make a dollar out of 15 cents We're trying hard to pay the rent Every day it feels like I gotta walk the line I gotta rob Peter and others will take you far. We need to teach our future children well. So take some time for yourself. Put your ego on the shelf and drop the hate before you fall into the spell. build a wall. People's rights, watch them fall. American flag, stand tall. dat was Rich O'Toole en Peter en Paul... die we via onze digitale brievenbus binnenkregen... via info.nationalradio.nl. Dan mag je natuurlijk al jouw muziek naartoe sturen. We gaan er naar luisteren. En als het in de show past, gaat zeker op een van de volgende playlisten terug horen. Maar je mag ons natuurlijk ook nog eventjes een voicemail, eh, een smsje of een WhatsApp sturen... op 06-428-44375. En bel je van buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44375. Gaat dit allemaal te snel? Kan je dit ook allemaal terugvinden op www.nashvilleradio.nl. Gaan we nu country muziek uit Nederland voor je draaien. Anna McRose en Something to Believe in. When you're lost and you don't know who you can trust and where to go zuid Nederland. Anna McRose en Something to Believe In. We gaan naar de National Spiegelplaat en daarvoor gaan we naar 1960. Dus we gaan een hele tijd terug met het origineel van Furlin Husky. En in 1993, dus 33 jaar later, zetten de Honky Tonk Angels het ook op de plaat.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 He sends his pure sweet love, a sign from above the wings of a dove. When Noah had drifted on the flood many days, he searched for land, searched for land. in various ways. various ways. Troubles he had some, but wasn't forgotten.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 was weer een lekker bluegrass nummer hier bij de National Radio Show. Lindley Creek en I Gotta Go. Ik uh, regelmatig eh, Facebook af, want daar kom je ook hele leuke pagina's tegen waar je eh, verwijzingen naar lekkere muziek krijgt. Zo is er ook Jolene, de Country Music Blog, een hele leuke pagina op Facebook. En daar kwam ik muziek van deze zangeres tegen. Michelle Little. De uit Australië afkomstige Michelle is naast zangeres ook bezig met liedjes schrijven en is muzieklerares. Haar stijl kun je vergelijken met zangeressen zoals een Patsy Cline. Dit is haar nieuwste single, Nice to See You. Australië en nice to see you. En ik ben natuurlijk altijd blij als jullie er allemaal zijn om weer lekker naar de Nashville Radio Show te luisteren. En in eh, die show is natuurlijk altijd heel veel ruimte weggelegd voor Nederlandse artiesten. Zoals dus ook voor de volgende, The Marshall en Tell Me Where You Are. Ik mag hopen voor de speakers. en die heet Tell Me Where You Are. En ik kijk alweer uit naar de volgende plaat van deze man. Um, Americana gaan we voor je draaien. De nieuwe single van Brandy Clark en Randy Newman. Jawel, dit is Bigger Boat. We're either all the way the breath of life in the town of Nashville. Daddy was in the county jail, so my older sister Nell took a job at a tavern that some folks call the trash mill. thanks, but we'll get by in this town of Nashville. As a kid, I went to school, perched up high on a tavern stool, listening to the songs on the jukebox at the trash mill. And that hurtin' in them sad old songs settled deep in a poor boy's bones. And I vowed I'd someday pick and sing in Nashville. So my older sister Nell, like a true blue Southern belle, bought me a second-handed guitar from the Nashville Goodwill. Heaven would smile. And I was the richest boy, boy in the town of Nashville. There's a chill down in my bones as it's my time to go on. And I'm sure the good Lord knows just how I feel. though they're calling me a star. I can't forget about that first guitar and the lady who helped me make it big in this town of Nashville. Lekker hè, van die hele oude country. 1971 Stonewall Jackson en Nashville. De inmiddels 87 jaar oude Stonewall Jackson heeft heel veel nummers uitgebracht. En dit was er eentje van. En nu is het tijd geworden voor folkmuziek. John McCutcheon en The Night That John Prime Died. In these times each day feels like the next But just tonight my old friend Richard sent a tearful text I could feel his sorrow on the screen Wondering if I'd heard the news tonight That John Prine died He seemed to pluck his songs out of thin air. They told of tiny triumphs and lives filled with despair. Complex in their simplicity, so honest and so true. Just what every writer wished that they could do. There's an angel from Montgomery that's finally taken wing. And a place up there called paradise where even Sam Stone sings. All the losers, lovers, loners have gathered round the throne in a mighty choir to welcome John Prine home. I remember a night, a bar in Cambridge town the band took a break, we took the stage and shut the whole place down. It was Stevie Goodman's birthday, just eight years since he died. We sang, drank, and remembered. We laughed and then we cried. Just like tonight when I heard that John Prine died. There's an angel from Montgomery that's finally taken wing. A place up there called paradise where even Sam Stone sings. All the losers, lovers, loners have gathered round the throne in a mighty choir to welcome John Prine home. Try to sit here thinking about the stories we tell. And the blessed few who really do make heaven out of hell. So say hello to Stevie, I ain't ready for you yet. In the meantime, I know you'll enjoy that nine mile cigarette an angel from Montgomery is finally taking wing. And a place up there called paradise where even Sam Stone sings. All the losers, lovers, loners gathered round the throne in a mighty choir to welcome John Prine home. All the loser, lovers, loners gathered round the throne. In a mighty choir to welcome John Prime. home. Mooi liedje over de, uh, ja, helaas... Uh te vroeg overleden John Prime John McCutcheon and The Night That John Prime Died. We hebben nog een nummer voor je van onze maandartiest George Strait. En daarvoor gaan we naar 1985. Geschreven door Hank Rockran en Dean Dillon. Toen zij aan het einde van een avond schrijven geen inspiratie meer hadden... pakte Dean zijn gitaar en zong de eerste zin van een nummer... wat de Chair zou worden en in 20 minuten geschreven is. Dus je gaat luisteren naar The Chair. Dit is de Nashville Maandartiest. Well, excuse me, but I think you got my chair. one's not taken, I don't mind. If you sit here, I'll be glad to share. Yeah, it's you. you home my chair after all. Ach, wat een stem toch, hè? Zwijmel dus toch echt wel weg met de stem van deze meneer op mijn hoofdtelefoon. George Strait was dat en The Chair. En uiteraard volgende week weer meer nummers van deze maandartiest. Ehm, ik kwam op internet kwam ik een hele leuke Noorse band tegen. Jawel, country uit Noorwegen, maar dan ook echt in het Noors. Ze heten Vasant Gutane en dit is Cowboy Hat Och Gjortefest. MUZIEK se voorkomen jufta i skottet. Når de ser henne på min, så blir det kåte. Den gifte hånd i mange fasonger. Og bakom garasjen der ligger store dunker. I et cowboyhatt gjort det beste når de er på fest. nådde aldrig handbak så är altijd best? I groene Chevrolet, groene traktor med pastille så kommer jag slarrig ner. Når die har på We disse klærne. Du trubar ikke i våre stormvær. Mange kan meg fra en i blöj men är aldrig köl om det är landsidan. Tansiek nu harimiani miai nektenase. Eller latte te tänjinje dine ned i graset. I en cowboyhatt och hjortefest, Norge på fest. Når Nådd i allehånd, så är alltid bäst. I gröna Chevrolet, gröna tractor met past til så kjem jeg og slår i ned Når jeg har på meg disse tutto giurte veste, non riepo fest. Non ti alle handbak sui auto fest. Il grene Chevrolet, grene tratto me, pastil so c'è mio slarine, non riepo mi discicleda. Trova legge che je voor een staan vedder. was dus country uit Noorwegen en ook echt in het Noors gezongen. En eh, ja, wie weet tracteer ik je volgende week wel op country weer in een hele andere taal. Wie weet. Ehm, twee nummers nog van het Spotlight album Here in the Real World uit 1990 van Alan Jackson. Je gaat achter elkaar luisteren naar Ace of Hearts en daarna het titelnummer, wat een van de vijf nummer 1 hits op het album is. Here in the Real World. Dit is het Nashville Spotlight album. Love's a gamble every heart will take. You roll the dice and hopes that it won't break. Spotlight album. De Nashville Radio Show is voor deze week weer klaar.